een moskee in brand gestoken die regelmatig werd bezocht door een 19-jarige terreurverdachte. De man van Somalische afkomst werd vrijdag in Portland opgepakt. Hij wilde een bom laten ontploffen tijdens de feestelijke inwijding van de stadskersboom. Bij dat evenement zijn jaarlijks duizenden inwoners van Portland op de been. De Amerikaanse politie zegt dat de brand in het islamitisch centrum opzettelijk is aangestoken. De politie gaat ervan uit dat de brand te maken heeft met de 19-jarige terreurverdachte. Die wordt vandaag voorgeleid op verdenking van het gebruik willen maken van een massavernietigingswapen. In Haiti zijn in de hoofdstad Port-au-Prince duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de chaotisch verlopen verkiezingen. De betogers eisen dat die ongeldig worden verklaard wegens fraude. De kiescommissie weigert dat vooralsnog. Militairen van de VN-vredesmacht zijn ingezet om de kantoren van de kiescommissie te beschermen. Twaalf van de 18 presidentskandidaten zeiden eerder al dat de verkiezingen ongeldig moeten worden verklaard. Volgens hen is er op grote schaal gefraudeerd. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de toestand in het straatarme Haiti. De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt over een lening aan Ierland. Het land krijgt 85 miljard euro uit het noodfonds voor de stabiliteit van de euro. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken, die de euro niet gebruiken, geven nog eens 5 miljard. In ruil voor de steun moet Ierland de komende jaren drastisch bezuinigen. Ierland moet over de leningen een rente van 5,8 procent betalen. Met de steun voor Ierland is de stabiliteit van de euro nog niet gered, want ook Portugal en Spanje lopen gevaar. Daarover wordt de komende tijd ook overlegd. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 6 graden in het oosten en min 3 aan de kust. Overdag bewolking en vooral in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Temperatuur dan rond het vriespunt.